Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet maakt maandag op de persconferentie geen versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Zo blijft de avondklok tot zeker 30 maart van kracht. Deskundigen hebben op het Katshuis duidelijk gemaakt dat de besmettingscijfers nog te slecht zijn, zeggen ingewijden spel gaat het kabinet voorbereidingen treffen voor over drie weken. Als de cijfers dan de goede kant op gaan, kunnen bijvoorbeeld de terrassen open. Ook het winkelen wordt dan mogelijk uitgebreid. Het kabinet gaat ook kijken naar mogelijkheden om mensen meer vrijheden te geven... als ze een vaccinatiebewijs hebben of een sneltest hebben gedaan. De Amerikaanse Senaat is nipt akkoord gegaan met het coronasteunpakket dat president Biden had voorgesteld... ter waarde van 1900 miljard dollar omgerekend ongeveer 1600 miljard euro. De stemverhouding was 50 tegen 49. De miljarden worden gebruikt voor vaccins en medische hulpmiddelen. Ook worden er werklozen en andere financieel gedupeerden mee geholpen. In de Ziggo in Amsterdam zijn ruim 1300 mensen urenlang losgegaan tijdens een dance-event. Het was een proefevenement om te zien wat de gevolgen zijn ten tijde van de coronapandemie. De bezoekers waren onderverdeeld in groepen van 250 personen, elk met eigen regels. Zo moesten sommige bezoekers een mondkapje op en werden anderen juist aangemoedigd om, aangemoedigd om zoveel mogelijk te juichen. Atlete Femke Bol is bij de EK Indoor in het Poolse Torun Europees kampioen op de 400 meter geworden... voor de Poolse Justine Svete Erzicic. De 21-jarige Bol verbeterde in de finale met 50-63 tevens haar Nederlands record. Lieke Klaver werd vijfde in 52-03. Voetbal in de eredivisie heeft Feyenoord met 6-0 gewonnen van VVV Venlo. FC Twente en Willem II speelden met 1-1 gelijk en Heerenveen versloeg ADO met 3-0. Het weer. Vannacht komen brede opklaringen voor en kan verspreid mist ontstaan. Het wordt iets minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen meer bewolking, ook wat zon en in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 6 graden.